Mariette Krol met het NOS Journaal. In een zorginstelling in Hoorn heeft een grote brand gewoed... waarbij iemand zwaar gewond is geraakt. De brand ontstond in een woning op de tweede verdieping van het complex... zegt de veiligheidsregio. Zeker twintig bewoners zijn uit hun woning gehaald... en in een wijkcentrum in Hoorn opgevangen. Enkele van hen hadden rook ingeademd... en zijn door ambulancepersoneel nagekeken... Inmiddels kunnen ze weer terug naar hun huis. De brand is geblust. Het CDA wil uitgeprocedeerde asielzoekers een straf opleggen... als ze niet teruggaan naar hun land van herkomst. Dat heeft CDA Tweede Kamerlid van Torenburg gezegd in Nieuwsuur. Als ze niet meewerken, wordt het gewoon een strafbaar feit, zei ze. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn het daar niet mee eens... maar volgens Van Torenburg is er wel een meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden... Door een grote explosie in een chemische fabriek in de Spaanse stad Tarragona... is zeker één dode gevallen en zijn zeker negen mensen gewond geraakt. De dode viel niet in de fabriek, maar in een nabijgelegen appartementencomplex... dat gedeeltelijk instortte door de schokgolf die de explosie veroorzaakte. Daarna brak er brand uit. Het gebeurde aan het begin van de avond, waardoor is nog niet duidelijk. Inmiddels is de brand geblust, maar de omgeving van de chemische fabriek in Tarragona is afgezet en de honderdduizenden bewoners van de stad aan de oostkust van Spanje is gevraagd om binnen te blijven. Het treinverkeer ligt er de hele avond al stil. Het weer op de meeste plaatsen regen en de wind wordt stormachtig. Langs de kust en mogelijk even storm op de Wadden. De komende ochtend op veel plaatsen droog, in het oosten ook wat zon.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 When I And look back on those days There's not a thing that I would change So in the year I'll be right here to spend the summer on you Dit is het ritme van de winter. Hey, hey, hey.